Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De moordaanslag op de Pakistaanse oppositieleidster Benazir Bhutto eind 2007 had kunnen worden voorkomen. Dat is de conclusie van een onderzoekscommissie van de Verenigde Naties die negen maanden op de zaak gestudeerd heeft. Volgens de commissie wist de regering van toenmalig president Musharraf dat er een concrete dreiging was van een aanslag op Bhutto. Maar werden er geen extra veiligheidsmaatregelen genomen. Bovendien was het politieonderzoek naar de moord opzettelijk onder de maat, stelt de commissie. Het onderzoeksrapport is aangeboden aan president Sardari, de weduwnaar van Bhutto. President Obama wil tijdens zijn leven nog meemaken dat er Amerikanen landen op Mars. Dat heeft hij gezegd tijdens een toespraak bij de NASA. Obama kreeg veel kritiek nadat hij het maanprogramma van zijn voorganger Bush had stopgezet. Omdat ook de Space Shuttle verdwijnt, staan er duizenden banen op de tocht. Met zijn toespraak in Kennedy Space Center wilde Obama de gemoederen sussen. Hij zei dat Amerika veel verder moet kijken dan de maan, want daar zijn we al geweest. Over 25 jaar moeten er astronauten naar een asteroïde gaan en in de jaren daarna naar Mars. Hoe Obama dat precies, precies wil aanpakken, zei hij er niet bij. Financieel woordvoerder Paul Tang van de PvdA vertrekt uit de Tweede Kamer. Hij stelt zich niet beschikbaar voor een nieuwe termijn. In een Twitterbericht schrijft hij dat hij meer heeft met de knikkers dan met het spel. En dat bij hem thuis iedereen blij is. Paul Tang zit ruim drie jaar in de Kamer en schreef mee aan het verkiezingsprogramma van de PvdA. Hij kwam vorig jaar negatief in het nieuws toen bleek dat hij stukken van Prinsjesdag had gelekt naar RTL Nieuws. Als straf mocht hij toen een maand lang niet deelnemen aan Kamerdebatten.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 In maart en april komen wij naar de volgende plaatsen. 5 maart Rotterdam, 12 maart Weert, 19 maart Haarlem, 26 maart Apeldoorn, 1 april Utrecht, 9 april Leiden, 16 april Assen en 23 april Tilburg. Voor meer informatie en de exacte locaties kijkt u op www.orionwebbox.org.